Kees met het NOS-journaal. In een huis in Amsterdam is gisteravond van Groot-Brittannië opgepakt. De 26-jarige Kirk Bradley uit Liverpool is in eigen land veroordeeld tot levenslang voor het toebrengen van letsel aan mensen en schade aan gebouwen met vuurwapens en handgranaten. De man was in de zomer van 2011 ontsnapt toen hij van de gevangenis naar de rechtbank werd gebracht. Nog ongeveer 300.000 klanten van Vodafone hebben last van de netwerkstoring. Dat is ongeveer de helft van de mensen die gisteravond nog problemen ondervonden met bellen en sms'en. Het bedrijf zegt dat de herstelwerkzaamheden aan het netwerk redelijk volgens plan verlopen, maar geeft voorlopig geen prognose meer over het oplossen van de storing. De problemen ontstonden gisteren door een brand naast een pand van Vodafone in Rotterdam. De enige abortuskliniek in de Amerikaanse staat Mississippi moet dicht. Dat is het gevolg van een nieuwe abortuswet die is aangenomen. Regels voor abortusklinieken worden daardoor strenger. Vrouwen moeten voortaan naar een andere staat om een zwangerschap te laten beëindigen. De republikeinse gouverneur Phil Bryant moet de wet nog toetekenen. Hij heeft gezegd dat hij dat zal doen, omdat met de nieuwe regel volgens hem de gezondheid en veiligheid van vrouwen wordt beschermd. Abortus is sinds 1973 legaal in de VS. Mississippi wordt de eerste stad waar abortus wordt uitgebannen. Voetbalfans die naar het EK in Polen en Oekraïne gaan krijgen het advies om zich te laten vaccineren tegen de mazelen. In het westen van Oekraïne, op de grens met Polen, heerst een mazelenepidemie, zegt het RIVM. Supporters krijgen ook het advies zich te laten vaccineren tegen hepatitis A, difterie, tetanus en polio. Verder moeten ze zien te voorkomen dat ze worden gebeten door een hond of gekrapt door een kat. Want in Polen en Oekraïne komt ook nog hondsdolheid voor. Het weer, droog een periode met zon. Het wordt 7 tot 11 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Morgen eerst zonnig, maar in de middag bewolking gevolgd door regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het. En... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N3 Dordrecht richting Papendrecht staat file tussen de aansluiting met de A16 en de Merwedebrug 3 kilometer.